Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Mensen met een complexe verstandelijke beperking... komen steeds moeilijker aan een gepaste plek voor zorg. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekscollectief Spit... gepubliceerd in Trouw en De Groene Amsterdammer. De problemen spelen specifiek bij mensen die ook te maken hebben met gedragsproblemen of een verslaving. Ze hebben elke dag intensieve begeleiding en zorg nodig. Maar meerdere zorginstellingen vinden de kosten daarvoor te hoog en weigeren deze patiënten daarom op te nemen. Vanwege de brand in een skiresort is in Turkije een dag van nationale rouw aangekondigd. Bij de brand in het noordwesten van het land kwamen gisteren zeker 76 mensen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Er zijn signalen dat de brandveiligheid van het Turkse skiresort niet op orde was. De eigenaar van het hotel en drie anderen zijn opgepakt. Citroën roept in Nederland ruim 45.000 auto's terug. Het gaat om uitvoeringen van de C3 en DS3 uit 2009 tot 2019. Door een fout kunnen de airbags met te veel kracht worden opgeblazen. En in het ergste geval kan dat de dood tot gevolg hebben, zegt een woordvoerder van het moederbedrijf. Ook kunnen de airbags scheuren, waardoor er metaaldeeltjes in de auto kunnen worden geslingerd. Wereldwijd zijn daardoor al zeker 16 mensen omgekomen. Er zijn al meerdere terugroepacties geweest. In heel Europa moeten bijna 870 ah, Citroëns terug naar de garage. De Amerikaanse president Trump heeft een samenwerkingsverband aangekondigd... tussen OpenAI, Softbank en Oracle... De techbedrijven gaan onder meer onder de naam Stargate... gezamenlijk minstens 500 miljard dollar investeren in kunstmatige intelligentie. Met de aankondiging wil de kerstverse president aantonen dat de economie onder zijleiding een impuls krijgt.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 Ondernemers kunnen een boete geven voor winkeldiefstal... maar omdat de politie minder vaak gegevens van verdachten deelt... kunnen ondernemers zo'n 20.000 boetes niet innen. In Frankrijk zijn twee mensen omgekomen nadat het vliegtuig waarin ze zaten... in botsing kwam met een paraglider en neerstortte. Het vliegtuigje botste waarschijnlijk tegen een tweepersoons paraglider. De paragliders kwamen met de schrik vrij. PSV is zo goed als zeker door in de Champions League. De Eindhovenaren wonnen gisteravond in Servië met 3-2 van Rode Ster. En daardoor heeft PSV 11 punten en lijkt de club zeker van de play-offs.